over de immigratie en integratie. Hij legde de nadruk op de criminaliteit onder allochtonen... en noemde Cohen wereldkampioen thee drinken. Cohen reageerde met de opmerking dat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is... en dat de vrijheid van godsdienst voor iedereen geldt. CDA-leider Balkenende had een vinnige aanvaring met VVD'er Rutte over de economie, de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van de bezuinigingen voor ouderen. Balkenende zei dat de VVD kil wil saneren en Rutte zei dat ouderen er juist bij het CDA flink op achteruit gaan. In een peiling na afloop vond 34% van de kijkers dat Rutte het tv-debat had gewonnen. 23% vond Cohen de beste en Balkenende en Wilders scoorden allebei 18%. De vulkaan op IJsland lijkt tot rust te zijn gekomen. komt geen as of lava meer uit de krater, alleen nog maar wat stoom. De seismologische activiteit is volgens deskundigen weer bijna op het niveau van voor de uitbarsting. Wel waarschuwen ze dat het nog te vroeg is om te zeggen dat het vliegverkeer geen last meer van de vulkaan zou hebben. Vorige maand werd een groot deel van het Europese luchtruim vanwege de aswolk uit de vulkaan gesloten. Nederlandse marine heeft in het Caribisch gebied een vrachtschip onderschept met bijna 320 kilo cocaïne aan boord. De drugs werd gevonden op een Panamees vrachtschip dat onderweg was van Colombia naar Honduras. De zeven bemanningsleden zijn gearresteerd. De tien balen cocaïne werden verborgen in een brandstoftank. De drugs werden pas ontdekt nadat de brandstof was overgepompt in een ander schip. Het was voor het marineschip de Van Spijk, de